Ze is niet langer beschikbaar als lijsttrekker en na de verkiezingen komt ze niet terug in de Kamer. Kant is bang dat de slechte verkiezingsuitslag van gisteren en de lage peilingen steeds aan haar persoon worden gekoppeld en dat de campagne voor de Kamerverkiezingen zal overheersen. Kant zit sinds 1998 voor de SP in de Kamer. In juni 2008 volgde ze Jan Marijnissen op als fractievoorzitter. Die heeft al gezegd dat hij niet beschikbaar is om Kant op te volgen. Het Burgernet, het netwerk waarbij mensen de politie kunnen helpen bij het opsporen van bijvoorbeeld vermiste kinderen of criminelen, wordt landelijk ingevoerd. Een proef in een aantal regio's bleek een groot succes. Bijna 10% van de oproepen leverde bruikbare informatie op. Mensen die meedoen krijgen van de politie een telefoontje of een sms'je. Financieel toezichthouder AFM legt zich neer bij het besluit van minister De Jager... dat oud-DSB-bestuurder Zalm de ABN AMRO mag blijven leiden. De AFM vond dat Zalm daar niet geschikt voor was, maar de Nederlandse bank achtte hem wel capabel. De minister vindt de manier waarop de AFM haar oordeel presenteerde ongelukkig. Volgens de jager betreuren de twee toezichthouders de onduidelijkheid die is ontstaan. Het samenscholingsverbod in de wijk Veldhuizen in Ede wordt zaterdag opgeheven. Volgens de politie en de burgemeester is de situatie genoeg verbeterd. Het samenscholingsverbod werd anderhalf jaar geleden ingesteld vanwege aanhoudende overlast van Marokkaans-Nederlandse jongeren. Auto's gingen in vlammen op en bewoners werden lastiggevallen. In de woning van de Duitse schaatser Claudia Pechstein is huiszoeking gedaan. De politie zocht onder meer naar zaken die met doping te maken hebben. Bij Perstijn werden vorig jaar abnormale bloedwaarden gemeten... waarop de Internationale Schaatsbond haar voor twee jaar schorste. Perstijn heeft altijd ontkend dat ze doping heeft gebruikt. Dan het weer, vanavond droog en helder en vannacht lichte de vorst. Morgen bewolkt en eerst nog droog. In de loop van de dag vanuit het noorden regen en sneeuw. Het wordt dan zo'n 4 graden.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 not in the back of my car. Uh, uh, uh. if you keep talking that blah, blah, blah, rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? me in the back with a jacket the jukebox.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 Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808, that boom boom in your town. People in the place. If you wanna get down. boom, boom, boom. Let me get it now. Boom, boom, Gotta get that. Boom, boom, Gotta get that. Boom, boom, Gotta get that. Boom, boom, Gotta get that. Boom, boom, That boom, boom, boom. That boom.